Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Twee inspecties trekken aan de bel over de slechte leefomstandigheden van asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De toezichthouders van justitie en zorg zeggen dat het risico steeds groter wordt dat asielzoekers buiten moeten slapen. Afgelopen weekend luidde het COA al de noodklok. Toen moesten asielzoekers in wachtruimte slapen omdat er te weinig ruimte was. En vorig jaar was de opvang al zo vol dat asielzoekers buiten moesten slapen. De F-site van Ajax blijft leeg eind deze maand tegen 4 de KNVB heeft Ajax een straf opgelicht vanwege de uit de hand gelopen klassieker tegen Feyenoord. Die werd gestaakt toen er voor de tweede keer vuurwerk op het veld werd gegooid. Ja, en daar is dan eh, de volgende en dan eh, weten we het zeker. Het is eh, einde wedstrijd hier in Amsterdam. Deze club staat niet in brand. Deze club staat in laaien. Ajax moet ook een boete van 25.000 euro betalen. En Willem II krijgt ook een straf voor gedoe tijdens de wedstrijd tegen NAC... die in september werd gestaakt. Hun fanatieke E-vak moet één keer leeg blijven. En ook zij krijgen een boete van 12.500 euro. En tanken voor 1,11 euro per liter. Ja, dan denk je misschien een foute prijsberekening. Maar in Middelburg in Zeeland kon het echt... Oplettende automobilisten konden daar vanochtend voor 11 minuten lang super goedkoop tanken. Het is heel lekker en eh, de tank is leeg, dus er gaat 55 liter in. Hè? Kijk, mooi. Mooi meegenomen als je iedere dag eh, naar Bergen op Zoom moet rijden voor je werk. Ik heb een half tank, dus nu nog een beetje vrij, dus dan... Eh, gaat het wel goed Ja, lekker volgooien dus. Het is een actie van een tankstationketen. In de app van het tankstation werd het een half uur van tevoren bekendgemaakt. En deze mensen waren niet de enigen die hun tank kwamen vullen. Want er stond een rij van zo'n 25 auto's voor het tankstation. Heb ik nog het weer voor je. Vanuit het zuiden trekken er buien over nu. En ook vanavond kan er nog een bui vallen. Morgen begint eerst nat en later waait het vooral hard.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 Ah, ah. hasta que nos queme la candela. Hasta que se derrita la suela. Lo que no te enseñan en la escuela es el boom shakalaka. Boom Quiero que me agarres con las patas. Como, como nudo de corbata. Como, como, como garrapata. Boom shakalaka. como shakalaka. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere inspecties maken zich zorgen over de asielopvang in Ter Apel. De leefomstandigheden in het aanmeldcentrum verslechteren in hoog tempo, zeggen ze. de kans dat mensen daar weer buiten moeten slapen neemt met de dag toe. De ANWB waarschuwt mensen morgen thuis te werken in verband met storm Kiran. Vanwege de sterke wind en de bomen die nog veel bladeren hebben... verwacht de ANWB dat omgewaaide bomen voor meer overlast gaan zorgen dan gebruikelijk. Naar verwachting bereikt de storm de Nederlandse kust in de ochtend en hij wordt in de middag zwaarder. de stemwijzer is in de eerste week anderhalf miljoen keer ingevuld. Bij de vorige verkiezingen in 2021 werd hij 1 miljoen keer ingevuld in de eerste week. Gebruikers noemen kernenergie, brandstofprijzen en eigen risico in de zorg als belangrijkste onderwerpen.